Een voorspoedige start. Dit is Martijn van Beek met het NOS Sjaal. Moody's blijft somber over de Nederlandse banken. De kredietbeoordelaar heeft zijn vooruitzicht voor de banken op negatief gehouden. Afgelopen juni kwam Moody's met een afwaardering van vijf grote banken. De kredietbeoordelaar stelt nu dat de banken de komende maanden nog steeds moeilijk zullen hebben... vanwege de verslechtering van de Nederlandse economie. Moody's wijst op het risico van relatief hoge hypotheekschulden in Nederland... en algehele onzekerheid... Bovendien stelt Moody's dat SNS Reaal de staatssteun uit 2008 niet kan terugbetalen... en mogelijk zelfs opnieuw staatssteun nodig heeft. Positief is dat, dat Nederland nog altijd een vermogend land is met een sterke economie. De Verenigde Staten hebben de coalitie van Syrische oppositiegroepen erkend. In een interview met de Amerikaanse zender ABC News zei president Obama... dat de Syrische Nationale Coalitie nu de legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk is... Maandag erkende de Europese Unie de coalitie met dezelfde bewoordingen. Obama benadrukte dat de erkenning ook betekent dat de nationale coalitie verantwoordelijkheid draagt. Hij vindt dat de oppositie zich hard moet maken voor een politiek systeem... waarin de rechten van vrouwen en minderheden worden gerespecteerd. De Syrische Nationale Coalitie verenigt alle groepen die strijden tegen het regime van president Assad. De coalitie werd vorige maand opgericht in Doha. Maandag erkende ook Nederland de Nationale Coalitie. Een aantal golfstaten, Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk deden dat al eerder. Twee verdachten die gisteren werden aangehouden in verband met een bomalarm in Bonn zijn weer vrijgelaten. Dat heeft de Duitse politie bekendgemaakt. Een van de twee is een Somaliër die een bekende is in radicaal-islamitische kringen in Bonn. De tweede verdachte zou ook uit dat milieu komen. Op het station van Bonn werd maandag een tas gevonden met daarin metalen buisjes gevuld met poeder. Het station werd na de vondst ontruimd en het onderzoek duurde een paar uur. Het weer vanuit het noorden winterse buien. Het vriest bijna overal iets en plaatselijk is het glad.